Volgens Zelensky kwamen de raketten neer op een gewone straat, woongebouwen, onderwijsinstellingen en auto's. Lichamen liggen verspreid over straat. En dat op Palmzondag, zegt Zelensky, waarbij hij verwijst naar het begin van de Goede Week voor Pasen. Hij wil dat de wereld krachtig reageert. Volgens Israël waren er Hamas-strijders actief bij het ziekenhuis in Gaza-stad... dat vannacht is aangevallen met raketten. De Anglikaanse bisdom van Jeruzalem, dat het ziekenhuis bestuurt... spreekt schande van de aanval. Israël liet vooraf wel een waarschuwing uitgaan. Tijdens de evacuaties stierf volgens het bisdom een kind... omdat het geen acute hulp meer kreeg. De bosbrand bij de Loonse en Drunense Duinen is onder controle. Wel zegt de veiligheidsregio Brabant-Noord dat het nog dagen kan duren voordat de brand helemaal uit is. Vanwege het nablussen en mogelijke rookoverlast geldt nog steeds het advies om weg te blijven uit het gebied. De brand begon gistermiddag en de brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. Regen en gunstige wind hebben daarbij geholpen. Een oppervlakte van zo'n 600 bij 700 meter is afgebrand. De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Jeffrey Kamworor. Omdat Abdi Nageye niet meedeed, was hij vooraf ook de favoriet voor de eindzege. Kamworor was van plan het parcoursrecord te verbeteren, maar dat is niet gelukt. Hij deed er een minuut langer over in 2 uur, 4 minuten en 34 seconden. Beste Nederlander was Filmon Tesfu met een persoonlijk record. Bij de vrouwen is de marathon gewonnen door de Keniaanse Jacqueline Chirono. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het binnenland nog een enkele bui. Het is 14 tot 17 graden.